ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bouwbedrijven en de Britse overheid zijn verantwoordelijk voor de dodelijke brand in een woontoren in Londen zeven jaar geleden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Bij die brand vloog een koelkast in een appartement in brand, waarna het vuur zich snel verspreidde in de Grenfell-toren. En veel bewoners lagen toen te slapen. 72 mensen kwamen erbij om het leven. En net is het allerlaatste deel van een groot onderzoek gepresenteerd. The simple truth is that the deaths that occurred were all avoidable and those who lived in the tower were badly failed over a number of years and in a number of different ways by those who were responsible for ensuring the safety of the building and its occupants. De onderzoekers zeggen dat de bewoners jarenlang in de steek zijn gelaten... en dat er helemaal geen doden hadden hoeven vallen bij de brand in de woontoren. De Britse premier Starmer heeft ook sorry gezegd. In de buurt van Ameland is een zeiljacht gezonken nadat er aan boord brand was uitgebroken. De kustwacht heeft de hele nacht lopen zoeken naar mensen die op het schip waren, maar er is niemand gevonden. Het schip had ook geen radar aan boord, dus was het voor de kustwacht best lastig om het zeiljacht te vinden. Maar het lukte toch, na een tip van de Duitse reddingsdienst. Zij hadden een melding ontvangen van een schip dat het brandende plezierjacht zag. Ons kustwachtvliegtuig vloog al een patrouille en die hebben we direct die kant op gestuurd. Bij aankomst zagen ze eigenlijk al direct het brandende schip, eh, waarna het eigenlijk eh, zonk. de politie onderzoekt nog waar het schip vandaan kwam. En opnieuw goud voor Nederland op de Paralympische Spelen. Marieke van Soest pakt bij het tribebiken goud op de tijdriet. Van Soest is halfzijdig verlamd en rijdt op een driewieler. En in die race was ze twee minuten sneller dan de nummer twee. Maar toch was het spannend, vertelt onze sportcommentator. Van Soest is heel erg sterk. Maar zij rijdt in de T1-klasse en voor de spelers zijn die dus samengevoegd met de T2. En mensen in de T2 hebben een mindere beperking. Dus die hebben eigenlijk een voordeel ten opzichte van Van Soest. Maar zij was zo ontzettend goed vandaag. Zo sterk eh, en met overmacht naar de Oostzeegen inderdaad. Nederland staat nu zevende in het medailleklassement van de Paralympische Spelen. Het weer dan nog. Vanmiddag in het oosten grijs met regen of motregen. In het westen juist vaker droog en zijn er opklaringen met zon bij 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files staan er nog op de A8 richting Amsterdam... voor de knoop het Koenplein, 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A9 richting Amstelveen voor knooppunt Velzen, 6 kilometer. Dan de ringweg Amsterdam. Daar staat tussen de afrit Amsterdam-Sloterdijk en Amsterdam-Oud-Zuid... 6 kilometer file... En op de A22 Beverwijk richting Velsen voor Beverwijk 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging.